Een extreem zware zeebeving in de Indische Oceaan veroorzaakte enorme vloedgolven... waarbij zo'n 230.000 mensen om het leven kwamen. In totaal zijn er 36 Nederlanders omgekomen. In veel plaatsen in Zuidoost-Azië wordt het tsunami vandaag herdacht. Indonesië, Sri Lanka en Thailand werden het zwaarst getroffen. Maar de vloedgolven spoelden ook over de Afrikaanse oostkust. In Aceh, in het noorden van Sumatra, vielen de meeste doden, naar schatting 100.000. De havenstad Banda Aceh werd voor zeker 80% verwoest. De Turkse premier Erdogan heeft bijna de helft van zijn kabinet vervangen vanwege een corruptieschandaal. Hij heeft tien nieuwe ministers voorgedragen bij president Gül. Gisteren namen drie ministers ontslag omdat hun zoons worden verdacht van illegale geldtransacties met Iran en van omkoping bij bouwprojecten. Ook andere bewindslieden worden met de affaire in verband gebracht. Een van hen zegt dat Erdogan zelf ook moet opstappen omdat hij veel omstreden bouwprojecten zelf heeft goedgekeurd. In Istanbul en andere Turkse steden is tegen de corruptie in de regering gedemonstreerd. En België heeft een lijst opgesteld van buitenlandse diplomaten die hun boetes niet betalen. Minister Reinders van Buitenlandse Zaken zet in een brief aan het parlement de grootste wanbetalers op een rij. Vooral diplomaten van Saoedi-Arabië en India ontduiken hun parkeer- en verkeersboetes. Maar ook EU-vertegenwoordigers van Duitsland, Griekenland, Cyprus, Malta, Hongarije en Slovenië betalen niet. In totaal werden in België de afgelopen drie jaar bijna duizend boetes van diplomaten niet betaald. De minister bekijkt of er maatregelen tegen de diplomaten kunnen worden genomen. Het weer, is overwegend bewolkt. Af en toe schijnt de zon even. Verder kan in het zuidwesten een bui vallen. Het wordt zo'n 6 à 7 graden. Komende nacht, morgen overdag gaat het weer regenen.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 They sold me a dream of Christmas they sold me a cyanide. They told me a fairy story till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas. And I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn.